U luistert naar Salto StadsFM, FM, kabel 103.3, ether 106.8. De directie houdt zich niet aansprakelijk voor hetgeen nu via dit kanaal wordt uitgezonden. U bent gewaarschuwd. Welcome to the world of rhythm. Dance till you drop. Till you drop. Stand by. Live music. Welkom terug bij uh, derde en ook tevens het laatste uur weer van Boom One oh One Live eh, hier vanuit Studio Amsterdam met eh, mijn rechterkant Dennis, die een pauze hebt van twee uur. Of Dennis, Daaf, sorry hoor, ja sorry wordt ook vroeg op de ochtend, hè? Ja, dat is het ook, hè? Ja. Maar eh, we gaan nog een uurtje door, Ja, je gaat lekker knallen nog, hè? We gaan het laatste uurtje nog even knallen. En eh, we gaan nog iets veranderen of gewoon lekker eh, dezelfde... we gaan iets duisterder. we gaan iets nog meer de, de B-kant van, van de oldschool tracks. Ik hoorde dat je net al een beetje voorbereid was op de pauze en zo. Dan heb je ja, gelijk op ingestaan. Ja, dat hadden we ook al een beetje Je bent up-to-date zeg maar hè? Ja, met, en dat met oude plaatjes hè? Ongelooflijk. Nou jong, veel druipers hier. Gaan we doen. starts out with an E. I float in a dream of ecstasy. say maybe. in my hut now. When you're in my hut, you know what's up. Let your mind be free. Relax your body. Jump, jump. A little higher, jump, jump until you get tired. House your body? house your body? house your body to the base? I'll see it all over the place, and don't let nobody get in your way. Tonight's your night, today's your day. Africa will steer you wrong. House music all night long. Say what? House music all night long. Say what? House music all night long. Say what? House music all night long. I house you. I house you. Don't you know that? I house you. You with my now. Don't you know that? I house you. Don't you I house you. I house you. You with my now. check, check, check, check, check, check, check this out. Check, check, check, check this out. Check, check, check, check this out cool. Everybody shake your body. Got to make this a real house party. Come on, come on, stick with me. i think the way they should be. Your house until you sweat, cause you ain't seen nothing yet. House is food and you need it. If I beat it, you should eat it. Say, house your body? house your body? your body. It almighty will steer you wrong. House music all night long. Say what? House music all night long. Say what? House music all night long. House music all night long. Yeah. <laughs> Our house. Yeah. Our house. Let's do that. zo zijn we ook alweer toegekomen bijna aan het eind van eh, deze drie uur Boom 101 live op deze 16 maart 2013 vanuit Amsterdam-Noord. Ja, het was weer een eh, plezier om eh, voor jullie te mogen draaien. Ja, het was ook weer een genot dat je hier was, Dennis. En ja, wat we wel vaker zeggen, blijf lekker komen. En ben jij thuis ook zo'n geweldige DJ als Dennis? En je wil ook een leuke sessie geven hier bij Boom 101 live vanuit Studio Amsterdam Noord. Meld je aan bij Boom DJ Live. Boom DJs Ik zat al bijna in de buurt. Je zat heel erg in de buurt. Ja, toch? Beter dan het eerste uur. En misschien kan je ook wel cureren eh, als er eventuele aanmeldingen zijn. Eh. oh ja, ik vind het prima. En als jij uh, goed genoeg bent, en dat denken we haast wel, anders luister je niet naar dit programma. Daar word je uitgenodigd en dan mag je net als Dennis hier gezellig een uurtje komen draaien. En of het daar nou met cd's is of met uh, een laptopje of maakt niet uit. Maakt niet uit, ze, ze willen het allemaal. Wij hebben het allemaal. Ja, uh, nou, je moet wel je spullen meenemen. Ja, natuurlijk Ja, dat, okay. Eh, duidelijk zijn. Daaf, bedankt. Ja, bedankt Edwin. Uh, Dennis ook bedankt. Ja, graag gedaan. Blijf nog even luisteren, want we zijn er nog een minuutje of tien. Dan gaan we eruit. We wensen iedereen... Veel plezier nog als je uitgaat. Mocht je lekker naar je bedje gaan, wel rusten. Welterusten allemaal. Morgen weer gezond op. En ik denk dat de mensen heerlijk kunnen genieten. Eh, dat ze lekker in slaap vallen met de klanken van Dennis. Ja, ze gaan stappen allemaal. Gaan ze stappen? Ja, tuurlijk. Het is koud man buiten. Nee, nou, ze gaan allemaal stappen. Echt waar? Ja. Nou, oké, wat jij wil. Mensen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Yo. Doei.